Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Noorwegen herdenkt de bloedige aanslagen van tien jaar geleden. Toen liet de rechtsextremistische terrorist Anders Breivik eerst een bom afgaan in de hoofdstad Oslo... en daarna schoot hij tientallen jongeren dood op het eiland Utøya. 77 mensen kwamen om. Deze Nederlander die in Noorwegen woont kwam net terug van een tripje naar het buitenland toen hij het nieuws op de radio hoorde. Dus ik heb eh, de hele weg naar huis, en dat is toch een uurtje of acht rijden, heb ik eh, alles op de radio gehoord het is een datum die, ja, het is net zoiets als 9-11 voor Amerika is. Of eh, iedereen weet hier ook wat hij wat die op die dag deed. De Noorse samenleving heeft toen een enorme schok gekregen. Vandaag zijn er verschillende herdenkingsdiensten. Kleurt Nederland nog donkerder rood op de Europese coronakaart. Vandaag komt de Europese Gezondheidsdienst weer met een update op basis van je kleurtje op de kaart kunnen landen je bijvoorbeeld verplichten om in quarantaine te gaan als je daar aankomt. Nu is heel Nederland al rood. In Groningen donkerrood, omdat daar twee weken geleden in verhouding nog meer besmettingen waren. Een dag voor de opening van de Olympische Spelen heeft de organisatie de regisseur van de openingsceremonie ontslagen. Die man was in opspraak geraakt omdat hij in de jaren 90 op tv grappen had gemaakt over de holocaust. Regisseur of niet, de ceremonie zelf gaat gewoon door. Die is morgenmiddag vanaf 1 uur. De grote bosbranden in Amerika en Canada breiden zich steeds verder uit. Zo'n 80 branden worden er, vooral in het westen. Die zijn zo groot dat mensen helemaal aan de andere kant van Amerika er wat van merken. Hier in New York bijvoorbeeld. I mean, the air is unhealthy. Uh, it's like noticeably harder to breathe. I have noticed the skies here in New York being a little bit smoggier, but I'm from California. It's always sort of fire territory where smoke just blows down from 400 miles up and I can still breathe here, which is a really nice thing. Door de harde wind waait de rook en as die kant op. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen ook lekker zomers.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 Thank you.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 有吧。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 to the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat, ba ba ba da ba, ba ba ba to the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba. Waves, as they're rolling, as they're growing. the rhythm of the beat.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 you're firmly on your feet now. So fake cool limits should be over. Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song.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 hoofdletter Z is Zon, Zandvoort en Zomerhit.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 and run, run, run. Run, run, run. Yeah, run, run, run. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Yeah, if I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. Yeah, run, run, run.